Eck met het NOS-journaal. Er zitten nog altijd pro-Palestijnse activisten in een laboratoriumgebouw... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De politie is al de hele avond bezig om ze eruit te halen... maar kan ze daartoe niet dwingen vanwege de veiligheid. De apparatuur in het lab kan gevaarlijk zijn. De politie zegt dat het pand wordt bewaakt en dat er niemand bij kan komen. Activisten die het gebouw verlaten worden aangehouden. Wereldwijd is stilgestaan bij de aanslagen van 7 oktober 2023... toen Hamas en andere terreurgroepen in Israël zo'n 1200 mensen vermoorden... en meer dan 250 mensen naar Gaza ontvoerden. De Israëlische premier Netanyahu zegt in een verklaring... dat zijn land toen een zeer pijnlijke prijs heeft betaald. In Nederland kwamen mensen samen op de Dam in Amsterdam. Bij het Vredespaleis in Den Haag werden naast de slachtoffers van de aanslagen ook alle doden, gewonden en ontheemden van de oorlog in Gaza herdacht. Plasticfabrikant Sebik in Bergen-op-Zoom moet de lozingen van een PFAS-stof in de Westerschelde beperken. Dit en volgend jaar mag het chemiebedrijf jaarlijks maximaal 2,75 kilo van de stof in het afvalwater lozen. Dat was voorheen 51 kilo. De provincie Noord-Brabant legde de strengere norm op vanwege zorgen over de schadelijke stof... De fabrikant had daartegen bezwaar gemaakt, maar dat bezwaar werd door de rechter verworpen. Bij de mesaanval op een Duitse burgemeester gaat de politie uit van een incident in de privésfeer. Er zijn geen aanwijzingen voor een politiek motief. De twee adoptiekinderen van de burgemeester zijn meegenomen voor verhoor. Of de politie ze ziet als getuigen of als verdachten is niet duidelijk. De burgemeester van Herdekken werd afgelopen middag thuisgevonden met een groot aantal steekwonden. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vannacht is het bewolkt en vooral in het noorden kan wat regen vallen bij een graad of 13. De komende dag opnieuw grijs, smiddags vanuit het noordwesten wat regen bij een graad of 18.